uur. de Wakili met het NOS-journaal. Een groep wetenschappers keurt de beslissing van de Nederlandse regering af... om gaswinning in de Noordzee toe te staan. In hun open brief schrijven zij dat het boren haak staat op de klimaatambitie... om de temperatuur niet meer dan anderhalve graad Celsius te laten stijgen. Staatssecretaris Veilbrief van Economische Zaken... hakte begin deze maand de knoop door over de gasboringen vlakbij Schiermonnikoog. Ryanair stopt met de test waarmee Zuid-Afrikaanse reizigers moesten aantonen dat ze echt uit het land komen. De test was vooral omstreden omdat de vragen in het Afrikaans werden gesteld. Terwijl Afrikaans maar één van de elf officiële talen in Zuid-Afrika is. Mensen die niet slaagden voor de test mochten niet aan boord, maar kregen wel het geld terug. President Biden heeft gezegd dat hij tijdelijke graansilo's gaat bouwen aan de Oekraïnse grens. Zo kan het graan dat niet over zee vervoerd kan worden via het spoor het land uit. Rusland blokkeert de Oekraïnse havens, waar normaal gesproken het graan uitgetransporteerd wordt. Oekraïne is blij met het plan, maar streeft nog wel naar een veilige corridor voor de havens. De politie in Brazilië heeft een tweede man opgepakt in de verdwijningszaak van een journalist en een onderzoeker. Wat de rol zou zijn van de verdachte is onduidelijk. Hij is de broer van de lokale visser die eerder werd opgepakt. Eerder zijn tijdens het onderzoek naar de verdwijning verschillende spullen waaronder een laptop gevonden. De geheime diensten moeten vijf grote datasets vernietigen. De toezichthouder heeft dat bepaald omdat de sets met onder meer data van onschuldige burgers langer zijn bewaard dan de toegestane termijn. Daaronder zijn veel data waarvan ze weten dat ze niet relevant zijn. De diensten bewaren ze toch met een beroep op de nationale veiligheid. En dan het weer. Het belooft een zomerse dag te worden... met temperaturen tussen de 22 en 28 graden. In de loop van de dag zijn er wat stapelwolken, maar het blijft droog. Morgen opnieuw veel zon en de temperaturen liggen dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Handjevol korte files nog in onze regio. Met name langzaam rijdend verkeer op de A2. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Nieuwegein. Door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. Verderop bij de Leidse Rijntunnel.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 I'm glad you got the chance to be honest. I'm happy for you. There goes years of my progress. You said I take too much space. Now I know what you meant when you said it. to cry. Had this look in your eye like you won. Oh, but I can't be surprised. You care less the more damage you've done. I'm glad you're working through all your issues. Projecting on me will never be the way to fix you. You said I take too much space, and right now I can't shake how it stung.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 om de temperatuur niet meer dan anderhalve graad Celsius te laten stijgen. Ryanair schrapt de test waarmee Zuid-Afrikaanse reizigers moesten aantonen dat ze echt uit het land komen. De test was omstreden omdat de vragen in het Afrikaans werden gesteld... terwijl Afrikaans maar één van de elf officiële talen in Zuid-Afrika is. De politie in Brazilië heeft een tweede man opgepakt... in de verdwijningszaak van een journalist en een onderzoeker. Wat de rol zou zijn van de verdachte is nog onduidelijk. En dan het weer. Het belooft een zomerse dag te worden... met temperaturen tussen de 22 en 28 graden. house, hij is in, ik ga tell you sweet life, Fanta, hmm, Fanta. Hmm. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl.